2 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De rechtbank in Rotterdam wil dat minister Plasterk getuigt in de zaak tegen politicus Jos van Rij. Of de minister ook echt voor de rechter moet verschijnen is nog niet zeker. De zaak tegen Van Rij moet mogelijk behandeld worden door de Hoge Raad. En als dat gebeurt vervalt de oproep aan Plasterk. Hij reageerde vorige week via Twitter op een uitspraak van Van Rij tijdens een zitting. Politici mogen zich niet uitlaten over een lopende zaak. Daarom wil de advocaat hem horen als getuige. Plasterk heeft laten weten dat hij zijn tweet met alle plezier komt uitleggen. Het aantal glasvezelabonnees voor internet, tv en telefonie in Nederland is de 1 miljoen gepasseerd. Dat meldt onderzoeksbureau Telecom Paper. Het aantal abonnees neemt nog altijd toe. Het afgelopen jaar kwamen er zo'n 200.000 abonnees bij. De uitrol van glasvezel gaat minder hard. Het KPN liet eerder weten minder te willen investeren in glasvezel. Er zijn het afgelopen jaar meer klokkenluiders bijgekomen. Het aantal mensen dat alarm sloeg over misstanden bij hun organisatie... steeg met bijna een derde ten opzichte van 2014. Dat blijkt uit het jaarverslag van het adviespunt Klokkenluiders. Toch durft bijna een kwart van de mensen die daar aankloppen... hun melding niet door te zetten, uit angst voor de gevolgen. Zo worden klokkenluiders geregeld gepest of bedreigd door collega's. Al kunnen ze geschorst worden of ontslagen. In de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn drie doden gevallen bij een zelfmoordaanslag. Een auto met explosieven ontplofte voor een druk bezocht restaurant in een populair winkelgebied. Vijf mensen raakten bij de aanslag gewond. De verantwoordelijkheid is opgeëist door de islamitische terreurgroep Al-Shabaab. Het weer op de meeste plekken zonnig, in het zuiden wel wat wolken. Het wordt maximaal 20 graden in het zuiden. Vanavond is er kans op een onweersbui in het zuidwesten. Morgen is het wisselvallig met hier en daar wat buien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam is er een ongeluk gebeurd met een eh, vrachtwagen en een auto met caravan.